het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile is belang in KPN te verwerven. Het bedrijf heeft zo'n 25% van aandelen KPN in handen. In totaal is zo'n 40% aangeboden. Toch willen de Mexicanen niet verder gaan dan een belang van 30%, omdat ze dan een bod moeten uitbrengen op het hele bedrijf. Het bestuur van KPN vond het bod van America Mobile van 8 euro per aandeel veel te laag en was daarom fel kant tegen het bod. America Mobile is van Carlos Slim, de rijkste man ter wereld. Hij wil met de belang in APN voet aan de grond krijgen op de Europese markt. De politie in Tanzania heeft zes mannen opgepakt voor de moord op een Nederlandse toerist, meldt Tanzaniaanse media. De Nederlander van 57 werd vorige week gedood bij een roofoverval in een vakantiepark. Zijn vrouw bleef ongedeerd. De verdachten worden volgens de politie vastgehouden in politiebureaus in het district Serengeti. Bij de roofoverval werd ook een Tanzaniaanse medewerker van het vakantiepark gedood. Veertig gasten werden beroofd van hun paspoort en waardevolle spullen. De politie sluit meer arrestaties niet uit. In Sittard hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht voor de doodgeslagen Glenn van Haan. Die werd afgelopen weekend in het centrum van de stad mishandeld en overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen. Na een toespraak van de burgemeester zijn witte ballonnen opgelaten. Het motief voor de mishandeling is nog steeds niet duidelijk. Er zit nog één verdachte vast. Spanje staat opnieuw in de finale van het EK voetbal. In Donetsk wonnen de Spanjaarden van Portugal na strafschoppen. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. Spanje won de penaltyserie met 4-2. De Spanjaarden stonden vier jaar geleden ook al in de finale van het EK. Toen wonnen ze van Duitsland. Dit EK kan dezelfde finale krijgen, want Duitsland speelt de komende dag in de halve finale tegen Italië. Het weer overwegend droog en ongeveer 14 graden. Overdag eerst bewolkt, maar in de middag is er ook zon.